Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De Tweede Kamer dat het kabinet er vrijdag een besluit over moet nemen, maar dat 12 september het meetrecht doet aan de opvattingen van de Kamer. In het debat over de mislukte bezuinigingsonderhandelingen zei Rutte dat hij van plan is om snel voorstellen naar de Tweede Kamer te sturen voor bezuinigingen. Die plannen moeten de basis vormen voor wat het kabinet voor 30 april aan Brussel voorlegt om aan de eisen van de Europese Commissie te voldoen. De premier benadrukte dat Nederland echt moet voldoen aan de eis van Europa om het begrotingstekort volgend jaar tot 3% te beperken. Volgens Rutte volgt er anders een boete. De metrotunnel tussen Amsterdam Centraal Station en Amsterdam Amstel is te onveilig en moet voorlopig dicht, vindt de dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam. De metrotunnel wordt nu opgeknapt, maar dat duurt volgens Milieu en Bouwtoezicht te lang. Volgens de Amsterdamse wethouder van Verkeer is het niet onverantwoord om metrotreinen door de tunnel te laten rijden. Nabestaanden en slachtoffers van de schietpartij in Alphen aan de Rijn in april vorig jaar hebben in totaal 128.000 euro schadevergoeding gekregen. Blijkt uit cijfers van het Schadefonds Geweldsmisdrijven. Nabestaanden kregen 78.000 euro en naar slachtoffers ging 50.000 euro. 50 mensen hebben een aanvraag ingediend. Het schadefonds geweldsmisdrijven is onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De Verenigde Naties gaan de voedselhulp aan Syrië opvoeren. De organisatie hoopt over een paar weken 500.000 mensen te bereiken. Deze week moet de helft daarvan zijn voorzien van voedsel. In totaal lijden 1,4 miljoen Syriërs honger, zegt de VN. Het weer vanavond veel bewolking en enkele buien. Vannacht vrijwel overal droog. Morgen begint droog en er is ook ruimte voor de zon. Maar smiddags opnieuw kans op regen. Het wordt zo'n 14 graden. Dit, was Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is een normale dinsdagavond spits. staat 150 kilometer file. Files van 4 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Voor Hoevelaken 4 kilometer. De ring van Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5. De A10 Zuid richting Amersfoort voor de Rij 4. De A12 van de Haag naar Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 7 kilometer. De A12 van Utrecht naar Arnhem voor Driebergen 4. A13 daarna richting Rotterdam tussen Ippenburg en knooppunt Kleinbolleplein 7. Op de A15 Europoort Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 9. A16 Breda Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Brechtseplein 6 kilometer op de parallelbaan. De andere kant op richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 4 kilometer op de parallelbaan. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Rotterdam Centrum 5. A27 Utrecht Almere voor Beeldhoven 5.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 All alone. Tell me you need me. Then you call me on the phone. on the phone. Girl, I refuse. Just have me confused with some other guy. Then baby, bridges got burn. Now it's your turn. It's your turn to cry. So give me a rhythm. Go on and just give me a rhythm. Go on and just give me a rhythm. Baby, go on and just give me a rhythm. Damage is done, so I guess I'll be leaving. Oh, oh, oh damage is done, so I guess I believe in.